Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Sportminister Helder gaat namens het kabinet naar het WK voetbal in Qatar. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het is nog niet duidelijk of premier Rutte of koning Willem-Alexander ook gaan. De Tweede Kamer wil het liefst niemand sturen... omdat bij de bouw van stadions daar duizenden mensen om het leven zijn gekomen. In Brussel zijn vanavond twee politieagenten neergestoken. Eén agent is daarbij om het leven gekomen. Hij zou met een mes in zijn hals zijn gestoken. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft, na, heeft de dader na de aanval neergeschoten. De man overleed later. Jongeren worden veel te veel verleid om te gaan roken. Bijvoorbeeld door vapes in allerlei smaakjes. Het KWF, het Longfonds en de Hartstichting willen een einde maken aan de tabaksindustrie. Want het is niet alleen slecht voor de longen. Wereldwijd 8 miljoen doden per jaar. Een grootschalige ontbossing door de tabaksplantages. Enorm milieuprobleem. Alleen al in Nederland 10 miljoen peuken per jaar op de grond. En natuurlijk zijn die wegwerpvapes met batterijen ook een drama voor het milieu. En de drie organisaties starten vandaag een campagne tegen de tabaksindustrie. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... had vandaag een foutje bedankt. Gebeurde toen hij begon aan een van zijn speeches op de klimaattop in Egypte. You have been relentless in holding decision makers to account. No. I think that I was given the wrong speech. But... <laughs> Ja, hij bleek de verkeerde speech voor zich te hebben. Gelukkig kwam hij er na de eerste zin al achter en werd snel de goede speech gebracht.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 En daar openden we onze Nashville Radio Show weer mee. Want er is weer een playlist bomvol met country, folk, Americana en bluegrass muziek. En over dat laatste gesproken, dat is natuurlijk al het tweede nummer in de show. Daarvoor gaan we naar de nieuwe single van het project Bluegrass at the Crossroads. En dat nummer heet Cricket. be five cricket, keep me hurt, keep me around. I be five cricket, I'll be off to another boy's town. to another boy's town een... Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij weer muziek opgestuurd voor onze digitale brievenbus. En we beginnen met een inzending uit Ierland. Zijn muziek stond er vaker op onze playlist. We mogen hem ondertussen wel vriend van de show noemen. Nol, Nol moet ik zeggen. Nol Flynn is dit met Better What do you say when it's over? fall Still I think about the years since I first met you And the way it might have been without you here I don't know if words from me can still upset you But I've gotta make this memory stand clear I know I'm leaving here way. Things I couldn't do before, now I know I can. And I'm leaving here a better man. was onze eerste digitale brievenbus inzending uit Ierland. Noel Flynn met Better Man. Daniel Bradbury is al lang niet meer een meisje dat tig jaar geleden The Voice USA won. En als je een relatie met haar hebt en dat gaat niet meer zo best... dan zou ik zeggen, ga maar aan de kant, want ze weet wel korte metten met je te maken. Dit is haar nieuwste single, Special Place. The room is hard and the pool is cold. The TV ain't got HBO in the water water pressure's always low And the minibar is empty And good luck getting a good night's sleep Right between the honeymoon suite And the 1980s vending machine Where all they sell is Pepsi So if your friends ask where to send your mail There's a special place yourselves so save your prayers for someone else The concierge won't be no help He's always on vacation I don't hate you, but I sure don't wish you well There's a special Extra Show Nieuws van week 44. Op 25 oktober werd Merrick Avery McCready geboren, zoon van Scotty McCreary en zijn vrouw Gabby. We feliciteren hierbij de kerstverse ouders. Op 9 november is het zover. Dan worden de CMA Awards voor dit jaar uitgereikt. In diverse categorieën zijn er weer awards te winnen voor diverse countryartiesten... en wordt gepresenteerd door Luke Bryan en Peyton Manning. Tijdens deze awardshow zal er ook stil worden gestaan bij het overlijden van Loretta Lynn. We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar Tanja Tucker is terug met een nummer dat zij samenschreef met Brandy Carlyle. Het nummer heet Ready As Will Ever Be. En wie zijn er allemaal jarig deze week? Onder andere Miranda Lambert, Donna Fargo, Chris Kegel, Laura Alena, Bucky Covington. Allemaal van harte gefeliciteerd. En dat was het van Show Nieuws voor week 44. Tot volgende week. Dag. Je luistert naar Nashville met Astrid van A 99 cent heart attack I got a pounding head and an aching back And the camel's buried in a big straw stack I'm gonna live where the green grass grows Watching my corn pop up in rows caught the first bus I could hop from there But all of this glitter is getting dark There's concrete growing in the city park I don't know who my neighbors are there's bars on the corners and bars on my heart 90, Dat klinkt nog niet zo lang geleden, maar toch is dat inmiddels al wel hoor. Tim McGraw was dat met Where the Green Grass Grows. We gaan naar Americana van een zangeres die ook niet uh, vies is van een stukje klassieke country muziek. Eileen Jewell is dit en You Cared Enough to Lie. november staat zijn muziek nog centraal als maandaties Gene Watson. En daarvoor gaan we naar 1989 nu voor het nummer The Jukebox Played Along. Well, I got off work and headed for town to have a few. Determined I would drown the pain of losing you. But there's a couple on the dance floor We're dropping quarters in a slot And this heartless thing kept spinning Oh, forget-me-nots The jukebox played along To my misery and song jukebox played along Jukebox Played Along. En ook in november is hij nog onze maandartiest. Want vanaf december gaan we natuurlijk weer helemaal over in de kerstmode. Dat betekent geen maandartiest. En gaan we vanaf 5 december al beginnen met wat kerstmuziek in de show te draaien. En ze komen al aardig binnen, dus eh, dat belooft wat. We gaan nu weer naar Bluegrass. Dit is Dave Atkins en it for the Hills. I can go. City blues are wearing on this mountain boy soul. by the week, The folks I tried to talk to acted like they couldn't speak.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 Nederlandse countrymuziek. Kees Plat was dat met When That Old Moon. Ik word toch zo vrolijk van het nummer als ik hem hoor. We gaan naar de digitale brievenbus weer. En daarvoor gaan we naar Australië. Deze dame wordt gerekend tot een van de grote country-artiesten uit Australië. En won al vier keer een Golden Guitar Award. Wat eigenlijk ja, vergelijkbaar is met een CMT of een ACMA Award. In september van dit jaar kwam haar album In The Moment uit. En dit is de nieuwste single van dat album. Je gaat luisteren naar Ashley Dallas. En dit is spinning around. We're all searching for answers in this life. The key to moving forward is not holding on to strife. We all want to be the best we can. Sometimes we hit the mark. high flying hits like this one from the Eagles. just like a fool. even terug in de tijd naar 1975 met de Eagles en Lying Eyes. En nu is het tijd geworden voor het Spotlight album. Als je als kleinkind van Waylon Jennings en Jesse Coulter beïnvloed wordt door hun muziek, is dat goed te horen op de platen die je zelf maakt. Ik heb het over Way Jennings. Hij heeft een nieuw album uit en dat album heet If It Wasn't For The Singing. Je gaat achter elkaar luisteren naar The Gun en naar een nummer wat hij speciaal voor zijn grootvader schreef. This One's For You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Lots of stories about me. Some good and some bad. I fought in three wars. And I even made it back. I put food on the table through harsh winter cold. I even helped a miner protect his hard-earned gold and a hero in movies and a villain in song. I've even got my own amendment, you see. I'm only second to the free. Música Texas, he's good. de twee eerste nummers van ons Spotlight-album... If It Wasn't For The sin van Way Jennings. En nu is het tijd voor muziek van Susie Bogus. I Want To Be A Cowboy Sweetheart. While the to a king. to a king From loneliness to a wedding ring I played an ace and I won a queen That made me king of your heart Het origineel kwam uit 1962 en was toen van Ned Miller. Maar dit was uit 1988 Ricky van Shelton en From a Jack to a King. Ik heb nog een heel mooi nummer voor je klaarstaan van het album Cover to Cover van The Brothers A Brother. Dit is een nummer samen met Sarah Jarosh en heet You Can Close Your Eyes.